Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De muziek moet overal een tandje zachter om gehoorschade bij jongeren te voorkomen. De Gezondheidsraad vindt dat er een wettelijke grens moet komen van 100 decibel. Nu zijn er nog helemaal geen regels voor geluid, al zijn er wel afspraken gemaakt. Waarbij onderling afgesproken is een maximum eh, geluidsniveau van 103 dB. Een van de problemen daarbij is dat niet alle sectoren zijn aangesloten. Bijvoorbeeld de horeca, de clubs, de sportscholen eh, doen daar niet aan mee. Nou, daar moet dus verandering in komen, vindt de Raad. Uiteindelijk gaat de politiek erover. Volgende week wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over gehoorschade en harde muziek. De tijd van enorme prijsstijgingen lijkt voorbij. We betaalden deze maand 11,2% meer voor onze spullen dan een jaar geleden. Dat is nog steeds veel, maar een stuk minder hoog dan de afgelopen maanden. Energie en benzine zijn bijvoorbeeld wat goedkoper. In de winkels wordt alles nog wel duurder. En misschien ken je deze Songfestival-knaller nog wel. Het is Euphoria van Loreen. De Zweedse zangeres er in 2012 het Songfestival mee. En dat is zo goed bevallen dat ze nu opnieuw een gooi wil doen... naar het liedjesfestijn vol glitters en flitsende pakken. Vijf jaar geleden probeerde ze het trouwens ook al. Toen werd er iemand anders gekozen. En misschien is het over een tijdje gedaan met shampooflesjes... die je uit je hotels mee kan grissen. En komkommers in plastic zijn dan ook verleden tijd. Als het aan de Europese Commissie ligt, wordt het allemaal verboden. En het lijstje is nog langer, vertelt mijn collega Judith van der Hulsbeek. Sowieso alle verpakkingen van groente en fruit die minder dan uh, anderhalve kilo wegen... daar mogen geen plasticjes meer om. Eh, maar ook bijvoorbeeld wegwerpbekers voor koffie... Ehm, die willen ze aan gaan pakken, maar wel pas op iets langere termijn. Maar ze willen bijvoorbeeld in 2040 dat 80% van alle meeneemdranken in, van die herbruikbare bekers zitten. En je krijgt het weer nog. Wolken en opklaringen met mist in het zuiden, regen in het westen.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 When I do what I do. Don't I make it look easy, baby? I'm, I'm fooling you. Don't I make it look easy, baby? I'm good at keeping my cool. Don't I make it look easy, baby? I'm, I'm fooling you.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 Hij zegt, nou, boven het logeerkamertje waar jij altijd logeert, bij mij en bij oma, daar staat hij op het dak. Tussen die twee schoorstenen. Vanaf de straat kon je hem net niet zien. En lag ik s'morgens te slapen in het logeerkamertje. Dan maalde mijn oma altijd koffie met zo'n ouderwetse handmolen tegen de muur aan. Hè? En dan werd ik wakker van dat geluid en dan hoorde ik... En dan dacht ik, jezus, oma Jan stijgt op. En dan maakte ik Kareltje wakker, die neef van mij, die daar ook vaak logeerde. En waarvan toen nog niemand wist van welke knaak die was betaald. En ik zeg, hoor je, oma Jan die gaat naar zijn werk, joh. Ik geloofde dat. Ik geloofde alles. Ik heb dat altijd geloofd. Ik kwam oma Jan wel eens thuis op zijn Berini M21. Dan dacht ik altijd, had zo'n oude Brini had hier. Dan dacht ik altijd, hé, hey, de helikopter zal wel stuk zijn. Ik geloofde dat. Ik geloofde alles. Sinterklaas, daar heb ik in geloofd, jongen. Sinterklaas. Tot mijn dertiende heb ik in Sinterklaas geloofd. Tot de eerste klas MAVO. Ik bedoel Atheneum. lange brieven schreef ik aan Sinterklaas. Hoe voorbeeldig ik me wel niet had gedragen. Met een grote verlanglijst erbij. Met op nummer 1 een lassiehond. Punt. 2 niks. 3 niks. 4 niks. 5 ZOZ. Al achterop stond geen gelul, een lassiehond. Punt. En om mijn liefde voor dieren te bewijzen... zette ik elke avond naast mijn schoen een grote emmer water neer... en tien van zulke joekels van winterpenen. Voor het paard, schreef ik er voor de zekerheid bij. nou, en op een dag was ik weer eens bezig met een brief aan Sinterklaas toen mijn moeder opeens tegen mij zei... Harry, kom eens naar de keuken, jongen. Ik heb je wat vervelends te vertellen. En ik baalde, jongen. Ik baalde. En nog steeds, als ik iets vervelends te horen krijg... ga ik altijd in de tegenaanval, want ik wil het niet horen. Had ik toen ook al die karaktertrekken. Dus ik zei meteen, toen ik in die keuken stond... zei ik meteen wijzend op de pannen op het fornuis... Gadverdamme, zeg. Eten we vandaag alweer penenuien. ik zeg, waarom eten we eigenlijk voor Sinterklaas... elke dag eigenlijk penenuien? Dan zegt mijn moeder, dat wou ik eigenlijk uitleggen, Harry. Ik zeg, hoe zit dat dan? Ze zegt, ja, Sinterklaas bestaat niet. Ik kon het niet geloven, zeg. Ik had 13 jaar in die vogel geloofd. En dat hij niet bestond, dat kon ik nou niet geloven. Ik zeg, ik heb hem verleden week nog gezien. Hij was hier met een meid erop en een staffenschimmel tussen zijn poten. Ik heb hem gezien. Dat was Sinterklaas niet, zei mijn moeder. Dat was ome Jan. Nou, ik was links, jongen. Ik ging schreeuwend die keuken uit. Ik kom huilend de voorkamer binnen.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 All our fears would be irrelevant dat ik anders doe Dat is omdat ik ook anders ben Ik kan niet altijd komen naar je toe Waarom begrijp jij niet waarom ik ren? wat ik doe, dat doe ik voor jou.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 And will you ever change? Will you ever write your masterpiece? Are you still in school? Living up to expectations, James. You were so relied upon. Everybody knows how hard you tried. will you always stay someone else's dream of who you are?